een voorspoedige start. Gert Kluk met het nos journaal roept consumenten op om alleen champignons te kopen in supermarkten die werken met eerlijke telers. Albert Heijn hoort daar kennelijk niet bij, zegt je na een uitzending van het KRO-programma Keuringsdienst van Waarde. Dat liet gisteravond zien hoe werknemers uit Oost-Europa worden uitgebuit in de Nederlandse champignonteelt. De minister nodigt Albert Heijn uit om samen naar dit onderwerp te kijken. Albert Heijn laat weten dat Asher altijd welkom is. Volgens AH worden alle champignons in de supermarkten eerlijk geproduceerd. Volgens het Fair Produce keurmerk. Alleen zet AH dat niet op de verpakking. Het regime van Birma gaat een vrije pers toestaan. Iedereen die een krant wil beginnen kan daarvoor vanaf februari een vergunning aanvragen. Zo staat op de website van het ministerie van Informatie. Vanaf april mogen de kranten worden uitgegeven. Het zou voor het eerst zijn sinds 1964 dat er weer persvrijheid is in Birma. In dat jaar werden alle kranten genationaliseerd. Onder de laatste junta van dictator Tan Tansué dienden drie officiële kranten als spreekbuis van het regime. Journalisten van andere media werden volgens mensenrechtenorganisaties ongekend streng aangepakt. Voor de tweede keer deze maand is in New York iemand voor de metro geduwd. Ooggetuigen zeggen dat in de wijk Queens gisteravond een vrouw een nietsvermoedende man voor een aanstormende metrotrein duwde. De man overleed ter plaatse. Daarna vluchtte de vrouw het station uit. Op camerabeelden is ze kort te zien. De vrouw wordt omschreven als een Latijns-Amerikaanse van in de twintig. De politie is nog naar haar op zoek. Eerder deze maand overleed in New York ook al een man toen hij voor een trein werd geduwd. Het weer overal bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het is 4 graden in het noorden en 7 in het zuiden. Morgen droog en vooral smiddag zonnige periode. Dan wordt het 11 graden. Zondag wat lichte buitjes en minder zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is René van de ANWB. In de Randstad files op de A8 Zaandam Amsterdam bij het Koenplein 2 kilometer. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A20 van aan Gouda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 2 kilometer.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 Op weg naar de nummer 1 van Europa zijn we. En dat is de laatste nummer 1 van 2012. Deze laatste vrijdag van 2012. Straks voor 5 uur weet je wat op dit moment de beste is in Europa. 28 december 2012, 5 minuten over de klok van 4. Tijd voor 22e jaargang Euro Breakdown aflevering 52. de lijst 17 stijgers. Geen enkele zitten blijven deze week. Dus we hebben een nieuwe nummer 1 even voor 5. Hè? 20 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Feel Like In The One Republic verdwijnt uit de lijst. Christina Aguilera Your Body verdwijnt ook. En Rihanna Diamonds, die verdwijnt ook uit de lijst. Moore, Ryan Lewis en Wentz, The Thrift Shop komt er straks aan. Is een van de snelste stijgers. Nou, is de snelste stijger zelf. Thrift Shop gaat namelijk 10 plaatsen omhoog. Sheryl Cole, Fletcher, To Screw You en Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Dat zijn de snelste dalers. Ze zakken er 10. Taylor Swift ook het langst genoteerd. We Are Never Ever Getting Back Together. Alweer 19 weken in de lijst. De gebroeders Lumière die tonen voor het eerst films aan een betalend publiek in 1895 op deze 28 december. 1908 in Menzina vallen als gevolg van een aardbeving en een tsunami meer dan 100.000 doden. 1950 het Nationaal Park Piet District wordt voor het eerste nationaal park in de Verenigd Koninkrijk.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 I'm living by the telephone. You never call back, why don't you call back? I'm crying waterfalls, gotta believe that. Why don't you call back? nummer 15 van deze week is van Misha B. en Do You Think of Me. Zes weken lang staat ze in de lijst van Europa en omhoog van 19 naar 15 toe. Daarvoor op 19 Subfocus, Alpines en Tidal Wave. De zesde week gingen die nog twee plaatsen omhoog. Nummer 14 slaan we even over.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 This is fucking awesome. What she know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm diggin', I'm diggin', I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up.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 Come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Whoa. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. Oh, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comer.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 Makes you feel good, don't it? Behind your Broadway show. carried on so long You couldn't stop if you tried it You built your walls so deze week. Labyrinth, Emile Sunday. En we need Your Beautiful. Deze week is de nummer 20 in handen van Bruno Mars. En die heet Locked It Out of Heaven. 13 weken in de lijst, zag het van 15 naar 20. Twee plaatsen winst in de zesde week. Subfocus, Alpine, Tidal Wave. flow rider Flowrider, Troublemaker in de tiende week. zakken het van 10 naar 18. Vijf plaatsen verliezen in de 13e week. One Direction, Live While We Are Young. De 16 is er voor Calvin Harris, Florence Well en The Sweet Nothing. Misha B, Do You Think of Me in de zesde week omhoog van 19 naar 15. Ellie Golding, Anything Could Happen staat 9 weken in de lijst en zakt van 11 naar 14. Van 23 omhoog naar 13 in de vijfde week Macklemore, Ryan Lewis en Wentz, The Thrift Shop. Labyrinth en Milson Day, Beneath Your Beautiful hoorde je net op 12 zes plaatswinst in de vijfde week and Sons, The Lover of the Light... staan acht weken in de lijst, zakken van 9 naar 11 toe. En The Wanted, die mannen maken wel weer een beetje winst... want uh, zes weken geleden kwamen ze de lijst binnen, ergens onderaan. En deze week gaan ze alweer zeven plekken verder omhoog. Vorige week 17, deze week terug te vinden op plek nummer 10... wants me to come over, I can tell her eyes don't lie. She's calling me in the dark. She moves us where the room around the lights up like the sky. Confidence like a rock star. I wanna put my hands on her hands, feel the heat from her skin. Get reckless in the starlight. I'm moving to the beat of her. Sometimes we can't see it. We're all blinded by the light. And we all get lost, all get lost, Searching for that peace of mind. Just want to She's someone else's angel. It may sound stupid that I'm wanting you back, but I'm wanting you back. Je hoorde de stem van Andy Brown, de leadzanger van eh, de Britse rockband Lawson. En Standing in the Dark staat ondertussen 9 weken in de lijst. Ze moeten wel een beetje inleveren. Want vorige week stonden ze nog op plek 6. Deze week zakken ze naar 8 toe. En net zo hard mee naar beneden gaat Adele en Skyfall. Die staat wel al 12 weken in de lijst, maar zakt van 7 naar 9 toe. Op 10 net The Wanted, I Found You. In de zesde week ging die plaat omhoog van 17 naar 10 toe. Op weg naar nummer 1 van Europa. Welke plaat het is, dat hoor je natuurlijk even voor de klok van 5 uur. Eerst ook voor jou klaarstaan Delta Goodrum. En Delta Goodrum staat ondertussen alweer 7 weken in de lijst met Wish You Were Here. En in die zevende week halveert ze haar plek. Want vorige week stond zij nog op 14, deze week terug te vinden op plek nummer 7. De gezelligste tijd van het jaar met CFM. CFM. i been knock, knock, knocking at the thought of your door. But you're not, not, not here anymore. I ring, ring, ring your every phone in my head, but I can't get through. The connection is dead. I want, wanna tell you about the news today, but you wouldn't believe me. You'd laugh it away. There's a ghost standing bed and it's you, it's you, it's you. was you they told me who was in trouble. I couldn't breathe on the other side of the world, and there was nothing I could do to help. Wekenlang lang stond hij bovenaan de lijst van Europa, Robbie Williams en Candy. In zijn elfde week moet hij toch wel wat plekken inleveren. Hij is meteen buiten de top 5 naar nummer 6 toe. Delta Goodrum daarvoor Wish You Were staat 7 weken in de lijst. Die ging omhoog hè, van 14 naar 7 toe. En Tom Odell die heeft een eh, ja, iets mindere week ook weer achter de rug. Vorige week stond hij nog netjes op nummer 3. Nu zakt hij naar 5 toe. Dat alles in de negende week dat hij alweer in de lijst van Europa staat.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 Acht weken lang staan ze al in de lijst van Europa. Vorige week nog op nummer 8 ook en deze week omhoog naar 4. Tom O'Donnell na de Love hoorde je daarvoor op 5. Hij zakte twee plaatsen in zijn negende week. En Robbie Williams heeft het heel lang volgehouden bovenaan die lijst van Europa... maar zakt nu toch langzaam weg. Hij zakte naar 6 toe. Tijd dan om de top 3 in te gaan. Nou, iets verder dan kwart voor 5 zitten we... En de nummer 3 die is deze week van Train en Ashley Monroe. Bruiser staat ondertussen alweer 9 weken in de lijst van Europa. Vorige week nog terug te vinden op 4, deze week dus weer een plekje verder omhoog. Drops of Jupiter en nu Train samen met Ashley Monroe en Bruisers in 9 weken omhoog van 4 naar 3 toe. Deze mannen doen het een beetje beter, want die gaan in één keer van 5 omhoog naar 2 en dat alles in hun zevende week.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 En Let Her Go, zo heet die plaat inderdaad. Ondertussen alweer zeven weken in de lijst van Europa. En in zeven weken omhoog van vijf naar twee. Drie was Train, Bruisers. Leona Lewis Trouble komt niet verder dan vier. En Tom Odell en Love staat op de vijfde plek deze week. Zes Robbie Williams, Candy. Zeven is er voor Delta Goodrum, Wish You Were Here. Lawson Standing in the Dark vinden we op acht. Adele Skyfall zakt ook verder weg steeds. Vinden we deze week al op negen. En The Wanted kwam de top 10 binnen vanaf plek 17 in de zesde week. I Found You. Heb je van mij nog één plaat goed? Welke plaat is dat dan? In ieder geval de nummer 1 hè. Acht weken lang al in de lijst van Europa Pink en Try. Vorige week nog op die tweede plek en nu dat laatste stukje dus omhoog. Net gelukt in het laatste week alweer van 2012 om toch die nummer 1 positie te veroveren door Pink. Dit is Try op CFM. what he's doing? I think that it's better van Europa is in handen van Pink and Try. De week neemt ze die koppositie over van Robbie Williams, die zakt naar 6. Passenger, Let Go en Train Ashley Monroe Bruisers maken het podium van de laatste uitzending van 2012 compleet. Volgend jaar hebben we gewoon weer een hele nieuwe start voor je. Dan beginnen we wel gewoon weer met deze lijst op, maar dan gaan we gewoon weer verder. 2013, Euro Breakdown iedere vrijdag weer tussen 3 en 5. Rest me natuurlijk gewoon een heel fijne jaarwisseling te wensen kijk, eh, kijk uit en eh, doe voorzichtig met je vingers.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 ZFM wenst jullie allemaal...